Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. We weten nog steeds niet waarom Donald Trumps huis is doorzocht. Gisteravond werd de villa van de oud-president in Florida doorzocht door de FBI. Waarschijnlijk heeft het te maken met documenten die Trump heeft meegenomen uit het Witte Huis. Trump en zijn achterban zijn kwaad om de huiszoeking, zegt correspondent Marieke de Vries. Op eh, sociale mediaplatforms, met name van Trumps achterban, gaat het over dat dit een actie is van de deep state. En dat zij er klaar voor zijn hem zo nodig bewapend te verdedigen. Daar zijn eh, oproepen toe. Eh, zij zien dit als een actie van de regering Biden om hem te beschadigen. Dat het weer een heksenjacht is. Dat ze hem willen uitschakelen als hun politieke rivaal. Minister de ministerie van Justitie heeft nog niet gezegd waarom de huiszoeking er was. Het Witte Huis zegt dat president Biden er niks van af wist. De Japanse modeontwerper Izzy Miyake is overleden. Misschien zegt die naam niet meteen iets, maar Steve Jobs droeg altijd de zwarte kooltruien van de designer. Miyake haalde het kledingstuk uit de collectie toen de Apple-oprichter overleed. Miyake was al een tijd ziek, hij was 84 jaar. Een gezin uit Emmen heeft per ongeluk een souvenir meegenomen uit Zweden. In de dakkoffer kronkelde een zwarte adder. Dat is een giftige slang die veel in Zweden voorkomt. Volgens de dierenambulance zijn de beesten meestal schuw... maar was dit een grote, doodenge slang die probeerde te bijten. Het is de dierenambulance uiteindelijk gelukt om het dier mee te nemen. En PSV maakt zich op voor een belangrijke wedstrijd. Vanavond spelen ze in de voorronde van de Champions League tegen AS Monaco. Vorige week werd het in Monaco 1-1. Dus moeten ze vanavond winnen in Eindhoven, zegt verslaggever Tom van de Hek. vraag is natuurlijk, ga je spelen om niet te verliezen of ga je spelen om te winnen? Dat klinkt een beetje eh, cryptisch, maar ga je veel risico nemen of niet? Ik verwacht dat niet. Daarvoor zijn die verschillen juist zo klein. Ik verwacht dat ook niet van de Fransen. Wat dat betreft zal het een eh, omzichtige aanvalstactiek worden vanavond. Als PSV wint vanavond Vanavond moeten ze nog één ronde doorkomen om de groepsfase van de Champions League te halen. Het weer nog zonnig en een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Aan zee wordt het 24 graden. In Limburg loopt het op tot 29 dagen. Komende dagen wordt het tropisch met temperaturen dik in de 30 graden. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de N246 Westgrafdijk-Beverwijk in beide richtingen dicht bij de Beatrixbrug vanwege technische problemen. Tussen Hoofddorp en Leiden Centraal geen treinen door een wisselstoring. Dat duurt tot eind van de dag en rijden wel bussen.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 Het RIVM adviseert mensen om goed te drinken, niet te veel in te spannen en de woning koel te houden. De politie heeft nog eens twee mannen opgepakt vanwege afvaldumpingen op de A7. Het gaat om een man van 20 uit Gorredijk en een man van 19 uit Opende. Vanwege een bosbrand in het Zuid-Franse departement Aveyron zijn afgelopen nacht 3000 mensen geëvacueerd. Onder hen is een groot aantal campinggasten. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Wel is 700 hectare aan natuur verwoest. Het weer zonnig en plaatselijk 29 graden in Limburg.